Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Over ongeveer twee weken wordt een besluit genomen over de viering van carnaval. Dat valt in het laatste weekend van februari. Meester Jezil Gus en de burgemeesters van carnavalsgemeenten hadden vanavond overleg... maar ze vinden het nog te vroeg om nu beslissingen te nemen. Als de cafés open zijn en iedereen op straat feest viert... is de anderhalve meter maatregel moeilijk te handhaven, vrezen de burgemeesters. Minister Jezilgus van Justitie noemde het gesprek goed. Ze benadrukte dat ze de komende weken in nauw contact blijft met de burgemeesters. Het vrachtschip dat vanavond dreigde te stranden bij Den Haag is verder de zee opgesleept. Het 190 meter lange schip brak vanmorgen in de storm los van zijn anker in IJmuiden... en dreef dwars door een park met windturbines richting Scheveningen. De bemanning werd met helikopters veilig van boord gehaald. Er liggen nu twee sleepboten in de buurt, waarvan er één zich heeft vastgemaakt aan het vrachtschip. Volgens de kustwacht is het wachten op rustig weer en op daglicht voor het schip naar Rotterdam wordt gesleept. De Britse premier Johnson heeft in het Lagerhuis zijn excuses aangeboden... voor de omstreden feestjes in de lockdownperiode. In een kritisch rapport over 17 feestjes wordt gesproken... over buitensporig alcoholgebruik en falend leiderschap. De oppositie eiste opnieuw Johnsons aftreden... maar Johnson zei dat hij aanblijft en dat hij zaken gaat oplossen. In Duitsland zitten twee mannen vast op verdenking van het doodschieten van twee politieagenten. Afgelopen nacht in de buurt van Kaiserslautern. De verdachten zijn 38 en 32 jaar. Van veel kanten is in Duitsland geschokt op de dood van de politiemensen gereageerd.